Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de aanslag in de Turkse plaats Suruç scherp veroordeeld. Hij sprak van een terreurdaad. Volgens Erdogan moet terreur in alle gevallen worden vervloekt. Bij de aanslag in de tuin van een cultureel centrum werden zeker 27 mensen gedood. Er zouden zo'n 100 gewonden zijn. Turkije gaat ervan uit dat de islamitische staat erachter zit. Ankara heeft extra troepen en materieel gestationeerd aan de, aan de Syrische grens... uit angst dat gevechten in Syrië overslaan naar Turks grondgebied. Pakketbezorgers van PostNL mogen de distributiecentra niet blokkeren en niet oproepen tot een blokkade. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat PostNL had aangespannen tegen de pakketbezorger die opriep tot de blokkades. De freelancebezorgers eisten een hoger tarief voor hun werk. De rechter vindt dat de stakers beter hun best moeten doen om met PostNL te onderhandelen. De sluis in de IJssel bij Doesburg is gesloten voor schepen langer dan 55 meter vanwege de droogte. Het is de eerste sluis die vanwege de aanhoudende droogte gedeeltelijk dicht is. Door de lage waterstand staat de fundering van de sluisduren voor een deel boven water. Vooralsnog levert het geen probleem op voor het scheepvaartverkeer. De waterstand in de grote rivieren daalt al weken door de droogte. Peter Sagan is voor de vijfde keer in deze Tour de France tweede geworden in een etappe. De Sloaak maakte deel uit van een kopgroep van ruim 20 man die een grote voorsprong had op het peloton. In de laatste beklimming ontsnapte de Spanjaard Robin Plaza uit de kopgroep. Sagan kon hem in de afdaling naar Gap niet meer achterhalen. het algemeen klassement verandert er weinig. De Fransman Galopin viel weg uit het top 10, waardoor Bauke Mollema nu negende staat. Het weer, veel bewolking met verspreid nog wat regen. Later vanavond even droog, maar vannacht kan er opnieuw wat regen vallen. Het blijft zwoel met minima rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten wat regen.